I think you better. <laughs> Call him and tell him use Het ritme van Zandvoort. Look at me. It really was not easy, but I can breathe. And I'm so grateful because I can see. Unchain my heart, baby, let me go.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 De honderdduizenden gefrustreerde betogers scandeerden anti-Mubarak leuzen en zwaaiden met schoenen. In de Arabische wereld is het een belediging om iemand een schoenzol te tonen. Voor zover bekend is het op het Tahrirplein niet tot geweld gekomen. Al Jazeera en CNN melden dat honderden tot duizenden demonstranten intussen naar het paleis zijn getrokken waar Mubarak verblijft. Ook zijn er betogers bij het gebouw van de Egyptische staatstelevisie. Tot aan de toespraak van Mubarak heerste er een feestelijke stemming op het Tahrirplein, omdat de verwachting was dat Mubarak zijn onmiddellijke aftreden zou aankondigen. De stemming sloeg om toen Mubarak aankondigde dat hij aanblijft en dat hij taken overdraagt aan vicepresident Suleiman. Welke taken dat precies zijn is niet duidelijk, maar de Egyptische ambassadeur in Washington heeft gezegd dat Suleiman nu effectief de macht in handen heeft. In het Noord-Brabantse Halsteren is een lid van een carnavalsvereniging omgekomen bij werkzaamheden aan een praalwagen. De man van 44 was aan het lassen toen er door onbekende oorzaak een vat met chemicaliën ontplofte. Wat er in het vat zat is nog niet duidelijk. De man overleed ter plekke. De Zuid-Afrikaanse president Zuma wil fors investeren om de werkloosheid in zijn land aan te pakken. De regering gaat zo'n 900 miljoen euro in een speciaal fonds stoppen. Met dat geld moeten nieuwe banen worden gecreëerd. Eén op de vijf Zuid-Afrikanen is werkloos. Vooral onder jongeren is er veel werkloosheid. Zuma zei in zijn jaarlijkse toespraak tot het volk dat hij zich zorgen maakt over de situatie. Hij riep ook bedrijven op om zich aan te sluiten bij het initiatief. De oppositie heeft sceptisch gereageerd op het plan. Zij vinden dat het te weinig concreet is. Het weer...